Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan eerder de bedoeling was. De Eerste Kamer heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat mensen al in 2021 tot hun 67ste doorwerken en niet pas in 2023. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. Volgens berekeningen van het CBS zou de AOW-leeftijd in 2030 dan op 68 kunnen liggen. De meeste Nederlandse gemeenten vinden dat de rioolheffing omhoog moet. Dat zou nodig zijn om de toenemende hoeveelheid regenwater op te vangen. De gemeenten hebben extra geld nodig voor wateropvang, zoals bijvoorbeeld waterpleinen. Zo'n plein, dat is dan bijvoorbeeld een basketbalveld, kan als het hard regent worden gebruikt om regenwater op te vangen. 80% van de gemeenten wil dat de rioolbelasting omhoog gaat en bijna een derde zegt dat dat met meer dan 10% moet. De Franse politie heeft in Parijs en Calais migrantenkampen ontruimd. In het provisorische kamp in Parijs onder een brug zaten inmiddels meer dan 350 migranten, vooral uit landen in het noordoosten van Afrika. Volgens de autoriteiten waren de hygiënische omstandigheden te slecht geworden. De migranten zijn naar andere opvangplekken gebracht. Ook in de havenstad Calais verliepen de ontruimingen rustig de Franse politicus Jean-Marie Le Pen, Le Pen stapt naar de rechter omdat hij uit het Front National is gezet. De partij heeft hij zelf ooit opgericht. Begin mei werd hij door het partijbestuur geschorst vanwege een aantal controversiële uitlatingen. Zo noemde hij de gaskamers een detail van de Tweede Wereldoorlog. Zijn dochter Marine wil als partijleider van het Front National juist wat meer afstand nemen van het extreemrechtse imago van de partij. Het weer, het is bewolkt en 14 tot 17 graden. Later in de middag kan weer wat regen vallen. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind. Morgen periode met zon, in het noorden nog een enkele bui en het wordt een graad of 18.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 kind. Kind. misschien in mijn maag. Ik ben een misselijk kind. ZFM. different things. Can tell life from lies. Got a bad sense of spins. While I say what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out.